Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Jongeren beginnen jongeren tussen de 12 en 25. Van de jongeren heeft de helft seks gehad als ze 18 en een half zijn. Dat is anderhalf jaar later dan vijf jaar geleden. Verder is de groep jongeren die al tussen de 12 en 14 jaar... de eerste seksuele ervaring heeft kleiner geworden. Onderzoekers van onder meer de Rutger Stichting denken dat internet een van de oorzaken is van seks op latere leeftijd. Zo zitten jongeren veel op social media, zoals WhatsApp. Het dodental na de bosbranden in Portugal is opgelopen tot 63. Een brandweerman is bezweken aan zijn verwondingen. Het aantal gewonden is meer dan verdubbeld, naar 135. Zeven gewonden zijn er slecht aan toe. In het gebied proberen duizend brandweermannen het vuur te blussen... maar ze hebben het nog niet onder controle. Het is al tegen de 40 graden en er staat een harde wind. De Amerikaanse student Otto Warmbier, die vorige week in coma terugkeerde van een reis naar Noord-Korea, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Warmbier van 22 zat ruim een jaar gevangen in Noord-Korea. Hij was daar veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid omdat hij een vlag met communistische propaganda zou hebben gestolen. Hij had in gevangenschap hersenschade opgelopen. En in de Amerikaanse staat Alaska is een jongen van 16 gedood door een zwarte beer. Dat gebeurde in bergachtig gebied waar de jongen meedeed aan een hardloopwedstrijd. Hij was op de helft toen hij een familielid een bericht stuurde dat hij achterna werd gezeten. Vervolgens werd een zoektocht op touw gezet. Hulpverleners vonden het lichaam van de jongen aan de hand van het GPS-signaal van zijn telefoon. De beer is weggevlucht. Het weer blijft nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 17. Overdag periode met zon, maar ook wat bewolking. Het wordt in het noorden hooguit 23 graden. In het zuiden kan het lokaal 30 graden worden.